Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Frankrijk heeft een Nederlandse man zijn buurmeisje van 11 jaar neergeschoten. Het meisje overleefde dat niet. Haar vader raakte zwaar gewond. Het zou het gevolg zijn van een ruzie over een stuk land. De gepensioneerde Nederlander schoot door de heg op het buurgezin. Hij en zijn vrouw zijn gearresteerd. Het aantal kernwapens dat direct kan worden ingezet is weer toegenomen. Lange tijd werd het er minder, maar nu zijn er in een jaar 86 stuks bijgekomen. Negen landen in de wereld hebben kernwapens. Rusland de meeste, de VS volgen daarna. In Elburg in Gelderland is een pand van een evenementenbedrijf uitgebrand. Het vuur brak gisteravond laat uit en was s'nachts onder controle. Niemand raakte gewond bij de brand. En na 21 jaar is het eindelijk gelukt. Almere speelt voor het eerst in de eredivisie. Supporters hebben gisteravond de spelersbus van de club opgewacht bij het stadion. En daar was het feest. Niet te beschrijven, niet te beschrijven. We gaan er gewoon uh, we gaan er moois van maken. Heerlijk. is echt fantastisch. Nou, tranen in mijn gehad vanavond. En met al die mensen hier, het is echt een bizar feest geweest. Almere won in de play-offs twee keer van FC Emmen... dat dus na één seizoen weer afzakt naar de eerste divisie. En je krijgt het weer nog eigenlijk meer van hetzelfde. Nu nog lekker koel. Later vanochtend dan schiet de temperatuur weer omhoog. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. 27 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 In Elburg, in het noordwesten van Gelderland, is een bedrijfspand uitgebrand. Het vuur brak gisteravond laat uit bij een evenementenbedrijf en was s'nachts onder controle. Bij een ongeluk met een bus met bruiloftsgasten in het zuidoosten van Australië... zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. De bus sloeg op een rotonde over de kop. De chauffeur is gearresteerd. En het weer veel zon. Vanmiddag had bewolking en 27 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En het geluid van de zomer op ZFM.